uur. Door Albegens met het NOS-journaal. Schiphol moet ook na 2020 blijven groeien. Dat zegt minister van Nieuwenhuizen van Infrastructuur in de Volkskrant. Lelystad Airport gaat er volgens de minister ook gewoon komen. Omwonenden en milieuorganisaties willen dat het aantal vluchten op Schiphol... tot 2023 niet verder toeneemt. Maar volgens Van Nieuwenhuizen kan de luchthaven niet op slot. Daardoor zou Schiphol de concurrentiestrijd verliezen... met andere luchtvaartknooppunten in Europa. Een aantal Europarlementariërs is de toegang tot Venezuela geweigerd. De parlementariërs, onder andere Esther de Lange van het CDA... wilden naar het land om er te praten over de humanitaire situatie. Op het vliegveld van hoofdstad Caracas werd hen verteld... dat ze op de eerste vlucht terug moesten naar Madrid. De delegatie van het Europees Parlement beschikte over diplomatieke paspoorten... en had een uitnodiging van het Venezolaanse parlement. De Verenigde Staten hebben dit weekend een officieel verzoek ingediend bij Curaçao om de luchthaven van Willemstad te gebruiken voor op- en overslag van humanitaire hulpgoederen voor Venezuela. Curaçao wil meewerken, maar heeft wel voorwaarden gesteld aan het verzoek van Amerika. Zo moet onder meer de Venezolaanse president Maduro akkoord gaan met de luchtbrug. De verwachting is dat de landen deze week akkoord gaan. Vandaag gaat de campagne voor de waterschapsverkiezingen van start. Die verkiezingen worden tegelijkertijd gehouden met de Provinciale Statenverkiezingen op 20 maart. De Unie van Waterschappen hoopt zo meer mensen naar de stembus te krijgen. Traditioneel is de opkomst voor de waterschapsverkiezingen laag. Iets meer dan 40 gaat ervoor naar de stembus. In Australië zijn grote politieke partijen gehackt door een ander land. De computerhack kwam aan het licht tijdens het onderzoek naar de inbraak op de servers van het Australische parlement twee weken geleden. Volgens premier Morrison is er geen gevoelige informatie gestolen. Het weer, de dag begint met vrij veel zon.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 De weg is weer vrij. Op de A7 Hoorn-Zaandam tussen Hoorn en Purmerend Noord een kwartier vertraging. De weg is daar ook weer vrij. Eh, er is een ongeluk gebeurd op de A4 richting Amsterdam. Eh, daarom staat er op de A44 veel vertraging voor de 9 kilometer file tussen Warmond en Knopend Burgerveen van Den Haag naar Amsterdam.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 I keep forget we're not in love anymore. I keep forget things will never be the same again. I keep forget how you made that so clear. I keep forgetting. I laid all them busters down. I let my gat explode.